4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Inspecteurs van de Verenigde Naties hebben toestemming om in Syrië onderzoek te doen naar het mogelijk gebruik van chemische wapens. De inspecteurs hebben van de autoriteiten te horen gekregen dat ze op drie locaties onderzoek mogen doen. Een van de plaatsen die bezocht worden is Ghan al-Assal bij Aleppo, waar op 19 maart een aanval zou zijn geweest met het zenuwgas sarin. De Syrische regering en de opstandelingen beschuldigden elkaar daarvan. Bij de aanval vielen zeker 30 doden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is in Pakistan om gesprekken te voeren met de nieuw gekozen regering van premier Sharif. Bezoek was uit veiligheidsoverwegingen niet aangekondigd. Verwacht wordt dat Kerry zal proberen om bij Sharif wat spanning weg te nemen over de Amerikaanse drone-aanvallen. Bij de acties met onbemande vliegtuigen zijn in Pakistan tussen 2004 en 2013 al ruim 3400 mensen omgekomen. Sharif won in mei de Pakistanse verkiezingen. Hij heeft de Amerikanen vaak opgeroepen om de acties te staken, omdat ze een inbreuk zouden maken op de soevereiniteit van zijn land. In Cuba zijn zeven mensen overleden na het drinken van giftige rum. Dat heeft het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Zeker 40 mensen moesten naar het ziekenhuis. De staatstelevisie meldt dat de giftige vloeistof was gestolen uit een overheidsgebouw... en werd verkocht als traditionele Cubaanse rum. De slachtoffers vertoonden symptomen van methanolvergiftiging... zoals duizeligheid en hoofdpijn. Methanol wordt vaak gebruikt in de chemische industrie. Volgens de staatstelevisie worden twee medewerkers van het Instituut van Farmacie en Voeding door de politie verhoord. Krijgt er nog het weer, opklaringen en overwegend droog. Overdag veel zon, zomers tot tropisch warm, 25 tot lokaal 32 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zeg Paul, ja. ik ruik eh, sigaretten sigarettenrook hier. <laughs> Is het, klopt dat? Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Ja, dat is toch een asbak volgens mij. Sorry onmiddellijk al een discussie in de studio over het roken. Over de werkplek. Want wat is nou een werkplek? Als je studio thuis hebt, bijvoorbeeld een radiostudio. Ik zit nu hier in het pand van uh, de NOS, de NOB. Als ik dan thuis zou roken en ik zou thuis mijn eigen studio hebben... mag ik dan wel eens een sigaretje opsteken? Is het dan een werkplek? Ja, dat is een werkplek, maar niet openbaar. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, meteen een discussie met technicus René Visser hier en Paul van Gelder. Maar we komen er niet uit en dat is ook niet zo belangrijk... want het gaat in dit programma om muziek. Goedemorgen, bent u een beetje fris en wakker? Bent u nog fris en wakker of net weer fris en wakker? Dat kan ook, natuurlijk. We begonnen met de Soulful Dress van Sugar DiCento... en het leuke wil dat daarbij zat Maurice White. Maurice White, drummer van later Earth, Wind and Fire. Maar hij was daar drummer. Later zou hij naar de band gaan, Earth, Wind and Fire. En ontmoette hij ook Phil Bailey. En daarmee begon hij dan die band. En die Phil Bailey, die maakt ook zelf af en toe wel plaatjes. Heel af en toe doet hij dat gewoon. Dan maakt hij even een eigen, een eigen cd'tje. En dit, wat ik voor je heb gevonden, komt uit 1999. Dreams. night to make romance. Neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling. To the sounds of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night. een beetje geschiedenis. We weten hoe het is gelopen met Maurice White. Tegenwoordig is hij nog wel zijdelings een beetje betrokken bij Earth Fire. Maar hij heeft Parkinson, een beetje lastig geworden. Phil Bailey is er ook nog wel eens bij betrokken. En de bekende toeterclub, maar dit was die Phil Bailey zelf. Dreams heette het album. nou Nederland, goedemorgen allemaal. de mannen van Naas Barkley. Er was destijds ook een hele discussie. Hoe spreken je ze nou uit? Genaals Barkley werd er dan gezegd. Het is Naal Barkley. Maar dat wist wel later. 2006 in Elsewhere, zo heette de cd. En daarvan hoorde je liedje nummer 6. The Boogie Monster. Het is een heel kort liedje. En we weten dat daar uit voort is gekomen... See Low, eh, eh, eh, Green. Die staat daaruit voortgekomen. Die zijn we later ook weer tegengekomen in de hitparade. Goedemorgen, het is 13 minuten over 4. Ja, ja, het is 13 minuten over 4. Als je de slaap niet kunt pakken, blijf dan gewoon wakker. Het heeft geen zin meer om te gaan slapen. Er staat zoveel te gebeuren vandaag. Bijvoorbeeld het luisteren naar muziek van Gert Vloknel. Boven het wisselen was zo verschrikkelijk, lief voor jou en ik en jij. Op graften en op treinen dacht het ze iets gevrijen als nou jij, een man boven computer analysts. En last winter, je try to cut both of your wrists. En nou schreef je voor mij, Ik kan niet in slaap. För mig sitter i svetsveren mig Arrens leen i precies worden ik precies vergeet Ik onthou in die rook en die zweet En bouw voor wees in jouw kale onder de koel Samen cotton dress, niet meer slaap. had ik gelukkiger lijken. Aria, doe ik niet in het slaap, niet in het gevoel mijn hart. het mijn leven zoals een roeiboot, al in die veer afdrijf. Ik kon niet het slapen. someone and I couldn't slaap niet. had iemand het bij mij hierover. Die zei afgelopen week, zeg, ken jij die Geert Vloknel? Even nadenken en nadenken. Dat is toch die uit Zuid-Afrika? Ja, dat is die uit Zuid-Afrika inderdaad. Die maakt hartstikke leuke muziek. En dat heb ik bij deze nog eens even bewezen door een plaatje van hem te draaien. Maar er komt veel meer moois uit Zuid-Afrika. Waar ik een groot liefhebber van ben. Is Amanda Stredon. Mooie teksten, mooie muziek. Het emotioneert, daar gaat het toch om. Bij de muziek. Kijken wat er met jou gebeurt. Als ik jou niet kon vertel. Als ik jou niet kon laten zien. Zou ik een schilder opdracht geven om een print voor jou te maken. En als hij eindelijk klaar maakt, als hij zijn meesterstuk voltooi. Zo jij weet, jij zo weet, als jij in die tijd nog vergeet. Hoe het jou net kon laat lees. Zou ek fax machine gaan huur en gedachten voor jou stuur? En als jij ander kant dit krijgt, als jij dit uithaalt en jij kijkt, sou jij weet, jij sou weet jij het in die tijd nog vergeet. Hoe ik voel, hoe ik voel. naar jou toe stuur. Een serenade in die laat nachtuur. En als jij wakker wordt in aand. En jouw vensters staan wijd op. Zou jij wit, jij zou wit. Als jij het in die tijd nog vergeet. Hoe ik voel. Hoe ik voel. Jij zou dat viert, Jij zou viert, Als jij het in die tijd nog vergeet. Hoe ik voel. wakhipha maIsrayela hayehla ushwangu faro qazula ungahlupheka wemosi ngokwamehlane wawakhipha maIsrayela hayehla ushwangu faro udlukungadliwa bothawuzwe uzokungaphuzwa thawuzwe wathinta ukungathintwa thawuzwe ngokungakhonjwa thawuzwe zula enkosini kuyaliwa azingene izinto ezimbi bathibona bathi besendlele endleleni bakhumbule mva bakhumbule mbiza zotshwala babesidla nofaro aleluya amen aleluya amen ngozmayivuma amen ndizophume ngizovuma amen ngizophumelela amen hallelujah Hallelujah, Baba, wow, wow, wow, wow. for it. Hallelujah, that they Hallelujah, my Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. bebona bathi besendlele endleleni bakhumbule emva makhumbule imbiza zotshwala babezidla nofaro Hallelujah, ma. Hallelujah, baba. Hallelujah, mfowethu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, baby, Hallelujah, Hallelujah, amen Amen, amen Het was het achtergrondkoortje lang geleden van Paul Simon. Maar ze waren niet zo blij met hem, want hij betaalde niet zo best. Hij was er slecht uitbetalen. betalen. En daarvoor Lady Smith Black Mambazo, trouwens, daar heb ik het over. En daarvoor hoorde je brieven uit de zuiden van Amanda Strijdom. Ze is een beetje de Marco Borsato, maar dan in Zuid-Afrika. En ook met vrouwelijke rondingen. En zij is daar heel beroemd, heel populair. En ze heeft er heel wat teweeg gebracht. Want ten tijde van de apartheid was het allemaal lastig voor haar. Heeft ze dan geprobeerd om, om haar stem te doen laten gelden. Maar uiteindelijk werd het haar heel moeilijk gemaakt. Heeft ze nog in de gevangenis gezeten. En is ze maar wat anders gaan doen. Geen muziek meer gaan maken. Daarna, toen het allemaal een beetje hersteld was daar in Zuid-Afrika... voor zover dat allemaal gebeurde... is ze toch maar weer muziek gaan maken. En is ze toch maar weer gaan zingen. De VARA op Radio 1. Roel Koeners is nog altijd met vakantie. Voor de trouwe luisteraars. Volgende week is hij weer terug. Deze nacht zit er nog tot 6 uur Hubert Mol. En heb je Paul van Gelder al gehad. The Muffin Man. waarschijnlijkheid, maar ik weet niet zeker... vernoemd naar de musical, naar de film The Wizard of Oz... met Julie Garland Somewhere Over the Rain. Nou ja, dat is lang geleden. En dan hadden we nog een brand new day van de Stars. Maar dit was The Muffin Man, afkomstig van The Wizard of Oz. Zo heette de band. Ook een tijdje geleden. Nieuwe bands moeten kans hebben. En die kans, die krijgen ze dan <laughs> in de nacht. Nou, is dit geen nieuwe band, maar het klinkt betrekkelijk jong. Kids are time outruns them. No. Deze jongens van Klaarmachine hebben toch al een paar cd's op een aanmeter te zitten... maar op een of andere manier krijgen ze niet de aandacht die ze nodig zouden moeten hebben voor de muziek. En die ze verdienen. Ze worden overdag helemaal niet gedraaid. Diep in de nacht, vroeg in de morgen, dan worden ze nog wel gedraaid. En dat gebeurt dan hier bij de VARA. Dit is Radio 1. En voor degene die dan nog even wil weten wie je net hoorde, de band Cloud A Gentle Sting, zo heet de nieuwe cd, goed nieuw. My friends from high school. En dit zijn de Dixie Chicks. Married their high school boyfriends. Moved into high de Dixie Chicks. Het was een omstreden damesgroepje in 2003 dan nou, tenminste. Want een van de dames had geroepen dat ze Bush maar niks vond. En Bush die had de Irak-oorlog bedacht. En dat werd in het conservatieve zuiden van Amerika niet in dank afgenomen. Zelfs Pat Boone was boos op deze Dixie Chicks. The Long Way Around is datgene wat je hoorde voorbij komen. Hier bij de Vara op Radio 1. Bono dat je deze leuk vindt. Ik vind hem leuk. You too dan toch? is afkomstig van het derde U2-album War uit 1983. En volgens de overlevering liet producer Steve Lillywhite... Bono zingen tot hij geen keel meer over had. En nu muziek gelijkende de Beach Boys. Maar het is het niet. Het zijn de Manic Street Preachers. Het leven kan toch vol vreugde en jolijt zijn. Wat is er toch aan de hand bij deze Manic sweet Preachers? Why so sad? Er is helemaal geen reden toe om ongelukkig te zijn. Er is altijd wel een reden te bedenken om er blij mensen te zijn. Bijvoorbeeld om te weten dat er een nieuwe cd in de maak is... van Aquadaniek, van niemand minder dan Anneke van Giersbergen. We kennen haar ook nog van The Gathering. Eerder mocht ik even met haar praten over die nieuwe cd die onderweg is. Hij is helemaal af en hij verschijnt 27 september. Dus er zit nog wel wat tussen. Maar dat, betekent dat we nu ehm, ja, gewoon promotie gaan doen. En, en dat doe je allemaal zelf regelen? Ja, ik samen met mijn man eh, Rob. Wij doen eigenlijk ehm, het meeste samen. Dus alles eh, plannen en... Eh, en werkt dat al goed of levert dat ook wel eens strubbeling op? Nee, dat werkt supergoed. Er ja. vragen heel veel mensen waar ik me voor kan stellen. Maar komt dat omdat hij uit hetzelfde vak komt en dat hij het begrijpt? En... Dat, dat is een groot, groot ding. Dat we allebei muziek maken. Hij is ook drummer. En hij zit, wij zitten ook samen in de band en zo. Dus we zien elkaar echt de hele dag eh, door. En we hebben allebei onze taak. En eh, hij is ook een ander soort mens dan ik. Ik ben heel erg de doener, hij is de denker. Het, een beetje het brein, mijn wandelende brein eigenlijk. Dus we botsen eigenlijk nooit zo over... Ja, we zijn het in grote lijnen met elkaar eens en... Eh, oh, oh, wat perfect. Ja, heel goed zeg maar. Je bent een positief denkend mens dus. <laughs> Ja, ja, ja. ik wil ja. ook dat het goed is. Gewoon, graag. Reageren mensen daar ook wel eens op als je dan heel positief bent... van, oh, mijn nieuwe album komt eraan en eh, dat je heel blij bent... en dat mensen daar ook wel eens vervelend op reageren? Uh, klopt. En er zijn heel veel uh, eh, mopperkonten ook. Heb je, gebeurt dat wel eens? Ja, zeker. Hoe ga je daarmee om? Nou, aan de ene kant maakt het me niet zoveel uit, want dit zegt iets over de mensen die of graag positief willen reageren eh, of graag willen mopperen. Dan mopperen ze op mij of op iemand anders. Dat voel ik dus niet heel erg persoonlijk. Aan de andere kant kunnen ze ook best wel kwetsen als ze mm echt, eh, echt Reageer je daarop als iemand je... Nee, dat doe je niet. Nee, nee, nee omdat, ik denk, omdat ik ook denk dat sommige dingen een vorm van aandacht trekken is. En als je die dan geeft, dan, zijn, ja, dan, dan trap je erin of zo moppenkot te negeren. Dankjewel, Anneke van Giersbergen. Nog even naar haar luisteren. Twee liedjes die ze live speelde voor mij in een klein studiootje. My friend, an angel in sky. We live você volgende. Even mijn kapertje opzij zetten. Liedje van Cindy Lauper, Time After Time. dan mag je zelf bepalen welke dat je het allermooist vindt. Die van Cindy Lauper of deze van Aquadaniek, oftewel Anneke van Giersbergen. En 27 september verschijnt haar nieuwe cd. Dat is een mooie dag, want dan ben ik ook jarig. De Vara Radio Nou Nederland, goedemorgen allemaal. Zo, wat klinkt jij uitgeslapen. <laughs> Ja, het was vroeg vanmorgen. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointing haunted all my dreams. Then I saw her face. believer, I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt my mind. I'm in love. Hey, wacht eens even. Dat is toch dat liedje van de Monkeys? Ja, ja, zo lustig hem rauw. Liedje van de Monkeys, dat werd ooit geschreven door Neil Diamond zelf. En hij zette het ook zelf op plaats. Natuurlijk, als het ook van jezelf is, dan wil je het ook zelf laten horen. I'm a Believer. De nieuwe van Phil Lee is uit. Wie? Phil Lee. Listen to me, people. Don't make me shout. Life's a motherfucker. You got nothing to complain about. You get the blues in reverse. Yeah, when things can't get no better. Hmm. I don't know what I'm doing. I can tell you it's working. Everybody else choking their chicken, man. I'm a furkin. That's why I got the blues in reverse. Well, when things can't get no better. mobile home, they brung me a five bedroom love shack. That's where I got the blues. In reverse. I said, when things can't get no Listen to me, people. Don't make me holler. Someone but break my heart. I'd give them a dollar. Cause I, cause I got the blue. En soms verschijnen er van die liedjes, van die prachtige plaatjes... waar we nog helemaal geen notie van hebben dat het nieuws is, dat het is uitgebracht... en dat we ook nog niet goed weten wie dat dan is. Het is Phil Lee, The Mighty King of Love. Fall and eh, Further Decline of the Mighty King of Love. Want zo heet de voluit. En het is Loetje Nieuw. Gedraaid bij de Vara op Radio 1. Dit uur is weer voorbij. Maar er is een nieuw uur onderweg, zometeen. Tussen 5 en 6. Dus we leggen ons oor even een beeldje te luisteren voor het nieuws. En daarna ben ik er graag weer voor jullie. Ik hoop dat jullie er ook nog zijn. Tot zometeen. habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad